Renate Kok met het NOS Journaal. Voormalig president George W. Bush heeft Joe Biden gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. De republikein Bush zegt dat de democraat Biden een goede man is die Amerika zal verenigen... en dat de Amerikanen erop kunnen vertrouwen dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Hij zei ook dat Trump het recht heeft om hertellingen aan te vragen en rechtszaken aan te spannen. Ook Melania Trump heeft van zich laten horen. Op Twitter dringt de First Lady erop aan dat alle legale stemmen geteld moeten worden en niet de illegale. Volgens CNN zou de presidentsvrouw binnenkamers juist bij Trump hebben aangedrongen om zijn verlies te accepteren. Corinne Ellemeet wordt de nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks... bij de verkiezingen van volgend jaar. Dat meldt Trouw. De 44-jarige Ellemeet wordt morgenavond in een online evenement gepresenteerd door de partij... samen met de andere kandidaten. Nu is Ellemeet nog woordvoerder zorg in de GroenLinks-fractie. Bij de vorige verkiezing in 2017 was vice-fractievoorzitter Katelijne Buitenweg... de nummer 2 van GroenLinks, maar die heeft bekendgemaakt dat ze er volgend jaar mee ophoudt. De Turkse minister van Financiën Al Bayrak stapt op. Via Instagram laat hij weten terug te treden vanwege gezondheidsredenen. De 42-jarige Al Bayrak, die ook een schoonzoon is van president Erdogan... werd twee jaar geleden minister van Financiën en daarvoor was hij minister van Energie. Het is de tweede keer in korte tijd in Turkije dat een hoge financiële functionaris vertrekt. Gisteren werd de baas van de centrale bank ontslagen. De Turkse economie zit in zwaar weer. De waarde van de Turkse lira is dit jaar met 30 gedaald. Dit weekend hebben zo'n 1600 migranten geprobeerd om vanuit West-Afrika de Canarische eilanden te bereiken. Volgens de autoriteiten moest een deel uit zee worden gered en één persoon verdronk. De route over zee is populair onder migranten die naar Europa willen. Dit jaar kwamen er op die manier zo'n 11.000 migranten naar de Canarische eilanden. Het weer vanavond en vannacht lokaal kans op wat regen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur daalt naar 5 tot 10 graden.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 And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed. Maybe when I'm older, it'll all calm down, but it's killing me now. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me.